Katrien Straatman met het NOS Journaal. Textielbedrijf Zeeman zegt dat er nog veel mis is bij zijn productielocaties in Azië en Turkije. De winkelketen liet vorig jaar 58 textielfabrieken keuren en bij vrijwel alle locaties kwamen problemen aan het licht. Meestal was er iets mis met het minimumloon of de werktijden. Ook was de veiligheid bij een aantal bedrijven niet in orde. Zeeman zegt samen met andere ondernemingen de arbeidsomstandigheden te willen verbeteren. In Eindhoven heeft de politie in een bovenwoning een grote partij zware wapens en munitie gevonden. In totaal gaat het om 30 tot 40 explosieven, waaronder mortiergranaten en Russische vliegtuigbommen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De politie was getipt dat iemand op Marktplaats munitie te koop aanbood. Nadat de vondst was gedaan in het huis is de explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, ingeschakeld. De bewoner is aangehouden. Vlakbij Hyde Park in Londen woedt brand in het luxe Mandarin Oriental Hotel. De zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien en het lijkt erop dat het dak in brand staat. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in het hotel waren toen de brand uitbrak. Er zijn tot nu toe geen berichten over gewonden. Het pand van meer dan een eeuw oud heeft twaalf verdiepingen. Het was net voor ruim 200 miljoen euro gerenoveerd. Vrouwen leven langer en, dat moet, en moeten daarom later met pensioen dan mannen. Dat zegt vertrekkend hoofddemograaf Jan Latte van het CBS... die vandaag zelf met pensioen gaat. De AOW is neutraal, maar de dood niet en die discrimineert wel, zegt hij. Latte was jarenlang verantwoordelijk voor het levensverwachtingscijfer... dat de AOW-leeftijd mede bepaalt. Hij pleit op de dag van zijn vertrek bij het CBS voor een meer diverse berekening van de pensioenleeftijd... die meer recht doet aan de verschillen tussen bevolkingsgroepen. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Morgen eerst zon, in de loop van de dag stapelwolken.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 En ik doe het niet alleen vanavond. Ik doe het samen met mijn goede vriend Onno Hulshoff. Onno, goedenavond. Goedenavond, Charles. En eh, natuurlijk de luisteraars. Ja. We gaan er weer voor, hè? Op een, op een warme zomerse dag. Ja. Had je wel trek om eruit te gaan? had je niet liever op het veld te gelopen? Nou, <laughs> <laughs> Ik ben niet nou. zo'n hele zonaanbieder hoor. Oké. Nou. nee, nee, nee, nee, Laat mij maar lekker in de schaduw eh, zitten. Zo is dat. Als u verzoekjes heeft, hebben we op, eh, op de challenge pagina hebben we aangekondigd dat we dit programma gaan eh, presenteren vanavond. En als u een verzoekje heeft, kunt u op de challenge pagina op Facebook heb ik het dan over. Kunt u een verzoekje zetten en dan, als we hem in huis hebben... dan gaan we hem uiteraard draaien, toch Ja, Jazeker. Jij hebt ook mooie muziek meegenomen, daarover straks. Eh, u hoort nu eh, Leonard Cohen met zijn eh, donkerbruine stem. En het nummer heet A Thousand Kisses Deep. thousand kisses deep. I'm turning tricks, I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. it is the thought of you, the file on you complete, except what we forgot to do. A thousand kisses. die willen weten hoe het album heet, dat heet Ten New Songs. Dat is natuurlijk een album van Leonard Cohen. Eh, heel ander repertoire als eh, dat hij eh, bij aanvang van zijn carrière zong. Hè. so Long Marianne en Suzanne en zo. Maar ja, niet minder mooi. En hij is er helaas niet meer. Hij is helaas overleden, oh no, dat weet je. Jazeker. Ja. Hey, eh, eh, ik laat jou eventjes eh, het woord als het gaat om de Bee Gees. Want die heb jij uitgekozen. Ja, ik had een nummer van de Bee Gees meegenomen. Nou ja, wie kent de Bee Gees niet? De broertjes van natuurlijk van, van Gip En ehm, dat is nummer uit 1971. En iedereen zal het waarschijnlijk kennen.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 Eh, mij in ieder geval wel, want ik ben bij, ook, bij uitstek een, een BG-fan. Eh, ja. Dus, eh, helemaal goed. Toch, dus, we hebben al een verzoekje. Kijk eens aan. Ja, Annemieke Vos, die luistert mee. <clears throat> en die heeft gevraagd om Neil Diamond... niet zomaar een nummer, maar ze wil horen even spieken nog, want de titel is bij mij niet zo heel bekend. Je weet dat je niet mag... The Story of My Life. Oké, maar je weet dat je niet mag spieken, ja, deze, deze, deze tijd van examens mogen wij inderdaad niet. Nee, ja, daarom, daarom zeg ik het ook. <laughs> ja. Hey, ken jij het nummer, The Story of My Life van Neil Diamond? Nee. Nou, ik ook niet. We gaan hem leren kennen dankzij Annemieke. Hier komt hij. story of my life is very plain to read. It starts the day you came and ends the day you leave. The story of my life. begins and ends with you. The names are still the same. And the story's still the truth. I was alone. You found me story of my life. And every word is true. Each chapter sings your name. Each page begins with you. It's the story of. never letting go. And if I die today, I wanted you to know. Stay with me here, share with me, care with me, stay and me. Just knowing somewhere deep inside that our affair just might The story of my life. It's so very plain to read. starts the day you came. And ends the day you leave. Ja, Neil Diamond met The Story of My Life. Dankjewel Annemieke, het was een prachtig nummer. Dus eh, we houden hem in de collectie. Dat is eh, wat mij betreft zeker weten hoor. Baby I'm I Want You. Nou, als ik dat zeg, dan zeg ik gelijk Brad. Dat is ook een groep waar ik erg van hou. En eh, daar draai ik ook regelmatig repertoire van. Doe ik vanavond ook. Baby I'm I Want You. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guide my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotion. stemgeluid van eh, niemand minder dan David Gates van de groep Brad. En David Gates heeft later ook nog een aantal solo-albums gemaakt. Ook met prachtig repertoire. De man heeft gewoon een eh, sprankelende, warme stem. Net als Art Garfunkel een beetje zo dat sfeertje, hè Orno? Vind je niet? Hmm. Qua, qua eh, hoe zeg je dat? qua stem bedoel je? Ja, de, de, klankkleur van zijn stem. ja. ja. Echt een beetje zo dat hoge geluid. Maar, ja. <clears throat> maar wel heel warm, zeg maar. hey, jij eh, jij, kan er niet zo goed tegen dat, het, dat, het, eh, de zon constant schijnt. Nou, dat zei ik, dan zoek ik meestal wel eh, de, schaduw op. Ja, dat klopt, dat zei ik er net. Dat ja, ik heel goed onthouden, maar, maar Ook, Die, ook, regen, wat moet je nou, ja, ik dacht, aan, ach, we hebben nu al weet zo veel zonneschijn gehad. En het, ja, het weekend komt er zo meteen weer aan. Ja, het, je zit pas op de helft van de week. Maar goed, hè, nog twee dagen en dan breekt het weekend alweer aan. En dan is het eigenlijk alweer, geloof ik, weer over het mooie weer, heb ik me laten vertellen. Dus ik denk, nou ja, goed, dan eh, kunnen we misschien een klein beetje eh, er alvast aan wennen. Oh, dus ik had een nummer meegenomen ja. van een eh, groep. Een Amerikaanse groep is het wel. En nou ja, de naam zei jou al sowieso ook niets. Nee, ik zei ook al welke groep dat ze uit voortkwamen. Dat ze ook nog niks. mij ook niet. Maar eh, de groep heet de Cascades of Cascades. Ik weet niet precies hoe je het eigenlijk uitspreekt. Mhm. Maar eh, ja, eh, hun hebben toen in 1962, in de herfst van 1962... onder leiding van producer Phil, Phil, Spector... Oh, ja. in de Gold Studios in Los Angeles het volgende nummer opgenomen. En dat is jou wel bekend. Ja, dat, ja. dat ken ik natuurlijk van Rob. Rob, de, de Nijs. Rhythm of the Rain. Ja, op zijn zolderkamertje. Ja, dus eh, eh, ja. ja. nou. ik heb vermoeden dat het toch eigenlijk van hun eh, het originele... Nee, betekent dat het, als het een nummer van Phil Spector is... dan, kan je een hoop galm verwachten. Hè? Is, ja. het bij dit nummer ook? Of? Nou, dus dat durf ik jou niet te vertellen. Nou, we gaan, gaan we luisteren. realize what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Seem fair for her to steal my heart away. zou daar best een lekker buitje kunnen gebruiken. Ja, hoor, dan uh, ik dat dat ook weer maar, eh, een beetje water, hè? Alleen maar in het zuiden van het land altijd die buien. Ja, die mensen zijn er daar niet blij mee. nee, zeker niet. Want die, eh, kelders, daar is de... ja, die kelders lopen allemaal Hopeloos. Ja. ja. Dus nee, nee, daar worden ze niet echt blij mee. Er zijn mensen die twee keer binnen 14 dagen een zeg maar, overstroming hebben gehad. de kelder helemaal vol hadden. Precies. Hey, jij hebt nog een, een, een ja, ik, eh, het schijnt dat ik eh, eh, al sowieso vanavond moest komen van iemand. Ja. <laughs> ik mocht niet ontbreken. Hoe bedoel u? En ik moest ook een nummer, een verzoeknummer, zo moest ik aankondigen. Ja, ja, ja. En het schijnt, ja, voor jouw vriendin, hè? Oké. Okay, oh. Ja, oh. ja, ja, ja, ze zei dat uh, Weet ik daarvan? de telefoon. Weet ik daarvan? <laughs> ja, want jij gaf de telefoon <laughs> Oké, oké. Dus, bij deze, van eh, voor jou het mm. volgende nummer. En dat is van eh, Elvis Presley. Ja. En, eh, nou ben ik de tekst weer kwijt. <laughs> I just can't help believing. I just can't help believing. Well, Hier komt hij. Oké. Nou, ik ben zelf ook dat je zegt nou, van... slinger, hem, hem er maar in. komt-ie. komt ie I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes.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 de pelvis. I just can't help believing. nou, we hebben hem eh, in ieder geval... Ik eh, kan weer eh, veilig richting Bloemendaal komen. <laughs> ja, je kan weer heel veilig de Kleverlaan op. ja, ja, ja, ja. ja, ja. anders word je gewoon toch tussen die koeien geplaatst. Hoor. <laughs> als ik nou zeg de White Plains, wat zeg jij dan? White Plains. Je gaat me altijd weer... <laughs> Ja, nou, misschien ik denk, op de, voor het blok zetten. Ik, ik denk, misschien rolt het er zo uit als ik zeg White Plains. Nee. heb jij nooit de wens gehad om, nou om koning te zijn? Om koning te zijn? Ja, oh nee joh. Al nee. die sores, al, dat, al die narigheid. Ja, maar dan heb je wel... Al die beveiligers maar dan om je heb heen. je wel... Uh, maxima tot je beschikking. Ja, dat wel, ja. Dat, uh, Maximaal ja, dan, dan, ga ik er nog eens een keer een uh, <laughs> nachtje over nadenken.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 Ja, dat, dat, geldt niet voor de koningin van Engeland. Want die heeft wel een carriage, maar dat is maar meer een Bentley dan. Hè? <laughs> heb je gezien die Bentley waar ze mee eh, met die bruiloft aankwam? Dat was ongelooflijk, jongen. nee, nee, nee, nee, want ik heb het, eh, ik heb het niet gekeken. Niet, dat is, niet eh, als Nee, nee dat, dat, sowieso <laughs> niet. dat soort mensen rijden echt niet in, een, nee. een Volkswagentje of zo. Ehm, maar, ehm, oh no. Maar, maar er is altijd een weg. Ja, zeker. Dat zei ik toch? Dat zei ik, dat zei ik al. Dat <laughs> is altijd een weg. Dat zei ik al. Vertel, wat bedoel je daar precies mee? Nou, het eh, is een nummer eh, dat is eh, gemaakt door Volumia. Nou, Volumia ken je natuurlijk wel. Ja, hou me vast. Ja, hou me vast onder andere en dergelijke. En het grappige is, weet jij waar trouwens die naam van afgeleid is? Volumia? Volumia. Nee. Ja, hoe die is ontstaan? Nee. Nou, het is namelijk zo dat er in 1992 is, is de band eigenlijk opgericht door een artiestenmanager. Oh? En die artiestenmanager, Paul Nieskens, ja. Eh, die had, eh, wilde als hobby eigenlijk gewoon een bandje eh, vormen. Ja. En die band is ontsproten uit de studentenvereniging Volupia. Oh. Nou. Oké, okay, en hoe kwam Volumia. Xander de Bouzonnier, hoe kwam die daarbij terecht? Weet je dat ook? Ja, dat, dat zal wel ergens... De geschiedenis wel vertellen, maar dan moeten wij je minder ik nog <laughs> ik me nog niet verder in verdiept. Oh, Oké, nou, maar je hoort er weinig meer van, hè? ja, nee, ze eh, zijn elkaar, uit elkaar natuurlijk. Ja, maar Xander die zingt toch af en toe nog wel? Die zingt nog wel eens en die zie je nog wel eens eh, wat bij programma's, weet je wel, eh, van waar... waar andere artiesten dat ze elkaar nummers zingen, weet je wel. En wie dan de, beste het, kan brengen. Oh ja, van, van Jan Smit. die ja, Jeroen van der Boom, die ja, ook zo'n programma. Ja, ja, ja. Oké, nou, er is altijd een weg. Ik ken het niet. Ik ken wel, ik kan alleen nummer. Ik kan alleen maar hou, me vast, hè. Dat ken ik wel, hè. Hou me vast. Ja, ja, ja. <laughs> dagen, moederziel alleen. Het lijkt alsof echt niemand om je geeft. Onbewogen, starend naar de klok. Vragend aan jezelf waarvoor je leeft. Iedereen kan soms het leven niet meer aan. Iedereen heeft pijn soms, dus laat jezelf niet gaan. Er is altijd een weg, altijd een licht. Veeg de tranen nu uit je gezicht. dat het geluk voor je staat. Dus hou nog even vol als het niet gaat. Het komt eraan. Niet geslapen, weer een lange nacht. Waar is alles toch zo misgegaan? duizend vragen tollend in je hoofd Zoekend naar de zin van het bestaan niet gaan. Ja. Veel, uh... ik blij met je hoor. Er is altijd, er weg. Dus, ja, eh, Als je naar de wc moet bijvoorbeeld. ja, ja, ja, ja. Nou, hier de, deur uit, dan, linksaf en gelijk weer rechts. <laughs> dat is altijd, nou ja, maar een prachtig nummer. Dus, eh, ja, ja, ik vond het een heel mooi nummer. Het, is, het klinkt hetzelfde trouwens, dat, dat, die mag je ook straks wel van mij draaien. Van, mij mm. draaien van Nick en Simon. En dat nummer heet... ook al krijg je zoveel... Nee, ehm, even kijken hoor. Pak maar mijn hand. Pak maar, ah, oké. Ja, die ken ik. Ken die? Ja, die ken ik. Dat is echt... Pak maar mijn oh. hand, stel niet te veel vragen. Stel nou. toch ook niet te veel vragen, joh. Nee, nee. <laughs> maar dit zit, zit in dezelfde, ja, ja. hetzelfde genre, met hetzelfde teksten. Hetzelfde sfeertje. Hetzelfde sfeertje, ja. ja. hey, Justin Hayward, die kerel, hè? Ja. Van Moody Blues. Ja, maar die heeft ook met Mike Betts... Ja, ik ken... Eh, eh, Justin Hayward heeft ook eh, voor dat... Eh, die filmnummer eh, geschreven, of eh, muziek gemaakt. Ehm, War of the Worlds. Oké, ja, jij, komt ja, jij, komt uit de, uit de filmwereld. Ja, oké, maar, maar weet jij Ja, War, of the Worlds, ja. ja is, nummer van Justin Hayward. Heet het Forever Autumn of zo? Ja, juist. Ja, hè? Ja. Hey, Gaat u door van de magnetron? Ja, ik ga door van de magnetron. En een, ik heb nog een eindje die stukjes staan dus. Oh. <laughs> Geintje. Nou ja, dan kan je, dan kan je jezelf niet warm houden. Hè? <laughs> gaat niet lukken dan. Hey, eh, ja. uh, maar wat wilde Justin Hayward heeft met Mike Bett. En Mike Bett die kreeg van Lady of the Dawn. ja, ja. Die hebben samen een prachtig album gemaakt met allemaal covers. En we kennen natuurlijk allemaal het nummer God Only Knows van de Beach Boys. McCartney, McCartney heeft, Paul McCartney heeft wel gezegd... dat vind ik het mooiste popnummer ooit geschreven. Dus die, eh, die prijst dat nummer de, de, de hemel in. En dat ga ik ook doen. Uh, maar nou in de, in de uitvoering dus van Justin Hayward samen met Mike Bed. God Only Knows. ik vind het persoonlijk een prachtige uitvoering. Het is heel mooi, ja. ja. Wat, wat, wat mij wel het gevoel kreeg is eh, alsof dit nummer ook misschien door uh, Phil Spector is uh, erin zit. ook zo lekker. Ja, ja. het is... Eh, al die nummers hebben een beetje dit sfeertje wat, eh, wat zij op dat album hebben gezet. Ze hebben allemaal Stairway to Heaven staat er ook op. Bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Vincent van, uh, Don, McLean. staat er ook op. Maar allemaal hele speciale uitvoeringen. Ja. Gezien dat ik er straks nog wel eentje uh, draai. Hey, jij bent ook fan van de Carpenters, hè? Zeker, ja. ja, ja. ja. Uh, ken je natuurlijk nummer We, We've Only Just Begun. Ja. En je nou, we zijn al drie kwartier onderweg hoor. Ja, maar we zijn pas... we zijn nog niet, heel, nog niet half op hoor. Nee, nee. Eh, we zijn, we nog zijn, nog op de tolweg. Ja, ja, <laughs> <laughs> hey, luister. Eh, Barry, Barry Manilow, die ken jij wel. Die heeft dit ook gezongen. Die heeft een album gemaakt en eh, dat album is getiteld, moet ik even spieken... The Greatest Love Songs of All Time. Oftewel, de, uh, de, de, eh, ja, de beste, liedjes, beste, beste liedjes liefdesliedjes. Van, ja. Alle tijden. Nou, hij rekent het nummer van de Carpenters daar ook toe. En dat zingt hij dan ook. We kennen hem natuurlijk voornamelijk van Mandy. daar had men, en de ja. Cabana. dat vlotte werk, zeg maar. Maar dit is dus een nummer van Karen Carpenter, We've Only Just Begun... in de uitvoering van Mr. Barry Manilow. We've only just begun to live white lace and promises. A kiss for luck, and we're on our way. Before the rising sun. guess we've just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. that are new to us. Watching the signs along the way, talking it over, just the two of us. Working together day to day, together, together. And when the smile. So much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. And yes, we've just begun. Hoor je ervan? Ja, een mooi nummer. Ja, toch? Ja. Ja, het is bekend natuurlijk. Eh, eh, in, in, die zin is het een mooi nummer natuurlijk. Maar voor je de uitvoering van Barry Manilow? Hoe je die vond? Ja. Ja, ik vond hem ook wel goed, dat zei ik. Dat, ja. Eh, maar ja, ik, ik, hoor liever dus. Ik vind een mooiere stem, een warmere stem natuurlijk van Karen Carpenter. Karen Carpenter. Ja. Daar zijn we het over eens. Weet je wat ik vanmiddag met mijn vriendin Yvonne gedaan heb? Moet ik dat, wil ik dat weten? Dat wil je wel weten. <laughs> nou, vertel het. Wij zijn weer in een bootje gestapt samen. Oh, jezus. Niet natuurlijk bootje. nee, nee oh, dat, denk nou. Nee, we zijn het eh, Spaarne. Eh, <clears throat> een, rubber, een rubberboot dit keer. Ja, wat wij de vorige keer ook hebben gedaan. Ja, maar, ja, we hadden geen rubberboot. We hadden een, eh, oh, die zouden we eerst ja, krijgen. Ja, we hadden een eh, polyesterboot. Ja. Maar Orno, ik had een tweetak motortje er dit keer achter hangen. Nou jongen, ik, ben, ik, ik kwam met een ratel in mijn kop. <laughs> Kom, kom, wat een herrie maakte dat ding. Oh, verschrikkelijk joh. Wat een herrie maakte dat ding. Maar we, zijn helemaal over als dat je al was. We zijn, ja, nou <laughs> ja, dank u. <laughs> we, zijn, we zijn omgevaren vanaf het eh, Spaar naar Haarlem. naar de ringvaart bij eh, het Kukiesgemaal. Ja. Toen zijn we links afgeslagen de Molenplas langs. Eh, helemaal naar Boezingerlieden. En vervolgens eh, over de... Uh, Moyenel heet het, de water geloof ik. Hè? De, naar Spangendam toe. Ja, dat was de Moyenel. Ja. En dan helemaal langs Spangendam. En zo weer terug het Spanen naar, naar de plek waar we dan die bootjes huurden. Ja, ja, Vlak bij de koepel, hè. Mijn oude, Nou, ja, ja, ja, ja, nou, ik kom nu ook tegenwoordig regelmatig. Maar ja, dan zijn er optredens of andere activiteiten. Ja, het is helemaal een beetje een kunstpaleis geworden, hè, toch? Nou, dus er zijn allerlei soorten uitvoeringen. Maar dat, is, ehm, ik ben er ook bij geweest. Eh, was er een Mystery Night. Dat was dan door het ABC-museum eh, in, eh, in, uit het Heilig Land. Ja. Hadden ze een avond geregeld, georganiseerd voor de leden. Ja. Zeg maar, moesten ze een, zo'n rolkoffer meenemen. Mhm. Met allerlei attributen wat ze hadden opgegeven erin. En dan eh, gingen ze ergens heen. Ze wisten niet waar. Nou, het was dus naar de koepel. Uiteindelijk wist ik dat, omdat ik was gevraagd om daar foto's van eh, te Welke maken. Welke cel heb jij nou allemaal ingezeten daar? Uh, allemaal. En ook, die, van Hannie Schaft. <laughs> Oh. heeft die daar ook gezeten? Ja, die heeft daar ook gezeten. Oh. Ja, dat is weer een stukje geschiedenis wat ik daar gemist heb. Hé, hey, maar dit hebben wij dus gedaan vanmiddag. Zonder zeilen, dan hoor, zonder, zonder zeilen. am sailing, I am sailing home again. Cross the sea, I am sailing stormy Nou, ik voorspel het al. Nou, eh, we, hebben, we hebben nog 15 seconden om eventjes... Uh, eh, waar. zeggen voor het eerste uur, luisteraars. Want je ziet het, eh, de tijd gaat snel. Gaat heel snel. Time flies when you're having fun. Ja, maar dus blijf, naar het, naar luisteren. Uur. Ja, tot zo. tot laat, Niels. Hoi, hoi.